8 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedreigde agenten moeten beter beschermd worden. Dat zegt een politievakbond. Ze trekken aan de bel, want volgens hen worden agenten steeds vaker persoonlijk bedreigd. Men probeert te achterhalen waar iemand woont, wat de naam is... Ehm, en veel meer van die gegevens om daarna ook vooral in de privéomgeving lastig te vallen. En eh, ja, dat gaat voor ons veel te ver. Dus daar willen we maatregelen tegen genomen hebben. Volgens de vakbond moet dat doxing daarom strafbaar worden. Hierbij achterhalen mensen de adressen van agenten en gooien ze de boel vervolgens online. Het gaat ook om eh, eh, collega's die optreden op straat. Waarbij duidelijk is dat het foto en filmpjes geframed zijn. Waarbij ze altijd herkenbaar blijven terwijl daar eigenlijk geen enkele aanleiding voor is. En ze de, de rest van hun loopbaan last van hebben. Ook wil de vakbond een vuurwerkverbod om geweld tegen agenten tegen te gaan. Het aantal mensen in ons land dat corona-antistoffen heeft... is de afgelopen maand behoorlijk omhoog geschoten. Van 32 naar 54 procent, zegt de bloedbank Sanquin. Het ging vooral hard bij groepen die voorrang kregen bij het vaccineren. Van de donoren ouder dan 70 heeft 90 procent antistoffen. Kinderen die worden mishandeld of verwaarloosd moeten vaak maanden wachten op hulp van jeugdzorg. Gemiddeld duurt het tien maanden voordat ze aan de beurt zijn. Maar er zijn ook flinke uitschieters. Eén kind moest meer dan twee jaar wachten, zegt een stichting die het heeft uitgezocht. En rond deze tijd is het hoger beroep van Ajax en keeper André Onana over zijn dopingschorsing. Onana mag een jaar niet voetballen omdat er bij een controle een verboden middel in zijn bloed is gevonden. Jord verslaggever Tom van Hek. Hij wilde dus s'morgens een, eh, een paracetamolletje nemen, eh, omdat hij een beetje hoofdpijn had. En heeft toen het verkeerde stripje eh, doorgedrukt en heeft toen die furosemide gebruikt. Ga je van die plaspil, want dat is het eigenlijk een beetje klassiek gezegd, beter kiepen, Nee, zei iedereen, dat doe je niet. Maar je kan dat spul wel gebruiken om andere dopingmiddelen te verbergen. En daarom is het dus verboden. De uitspraak van het beroep komt als het goed is over een paar weken. Het weer, het is opnieuw zonnig en warm, zeg maar heet. Met later op de dag wel wat stapelwolken. Het wordt 23 graden in Leeuwarden en 27 in Maastricht.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 In het Noord-Hollandse dorp Zwaag zijn zeker vier woningen zwaar beschadigd geraakt door een brand. Niemand raakte gewond. De brand is mogelijk ontstaan onder een carport. In het AD staat vandaag een pagina grote advertentie gericht aan Oranje. De open brief is ondertekend door profclubs, sportjournalisten en een aantal BN'ers... en heeft de boodschap dat Oranje van iedereen is en dat voetbal verbindt. Het weer, het wordt 23 tot 28 graden met veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Vanavond neemt in het uiterste zuiden de kans op een bui toe.